En volgens het AD kost het niet veel tijd om BN'ers te vinden die er ook zo over dachten. Zo vinden premier Rutte, Erika Terpstra, Karin Bloemen en Lee Towers dat de discussie over Zwarte Piet op een ander moment moet worden gevoerd. De meeste huiseigenaren die hun hypotheek helemaal hebben afgelost... gaan er financieel niet op achteruit. Dat zegt staatssecretaris Snel. Volgens hem gaan alleen mensen met een huis van meer dan een miljoen... in hun portemonnee voelen dat een belastingvoordeel wordt geschrapt. Een aantal partijen noemt het schrappen van het voordeel een aflosboete. Huizenbezitters zouden worden gestraft voor het snel aflossen van hun hypotheekschuld. Maar de regeringspartijen houden eraan vast en vinden het verantwoord om snel te beginnen beginnen met het afschaffen van het belastingvoordeel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden blijft de PvdA de grootste partij, ondanks verlies. In de twee andere Friese gemeenten waar gisteren gestemd werd, blijft het CDA de grootste. In de Groningse gemeente Westerwolde en in het Gelderse Zevenaar wordt een lokale partij de grootste. In 14 gemeenten in Friesland, Groningen en Gelderland zijn verkiezingen gehouden, omdat die op 1 januari opgaan in een fusiegemeente. In maart hoeven de inwoners dan niet meer te stemmen. De opkomst lijkt uit te komen op zo'n 40 procent.